6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De nieuw aangestelde luchtverkeersleiding op Lelystad Airport heeft nauwelijks iets te doen. Dat kost 4,4 miljoen euro per jaar, meldt Nieuwsuur... op basis van cijfers van Luchtverkeersleiding Nederland. De 13 verkeersleiders en hun 11 assistenten zouden eigenlijk dit jaar al vakantievluchten begeleiden. Maar omdat de opening is uitgesteld tot november volgend jaar... houden ze zich nu alleen bezig met hobbyvliegers en lesvliegtuigjes. Kamerleden noemen het zonde van het geld. De grens tussen Nederland en België gaat niet een tweede keer dicht vanwege het coronavirus. De Belgische minister De Krem heeft dat gezegd in een gesprek met minister Grappenhaus. Het sluiten van de grens is veel te ingrijpend, vindt De Krem. Nederland en België gaan toekomstige coronamaatregelen beter op elkaar afstemmen. Suriname heeft een nieuwe president, Chan Santokki. De leider van de VHP is zoals verwacht gekozen door het Surinaamse parlement. De vroegere leider van het Jungle Commando, Ronnie Brunswijk, wordt vicepresident. Er waren geen tegenkandidaten voor beide posities. Santokki is de opvolger van Daisy Bouterse en wordt donderdag beëdigd. Eerder was Santokki minister van Justitie. Ook leidde hij als politiecommissaris het onderzoek naar de decembermoorden. Dat leidde tot de veroordeling van Bouterse. In de bossen bij Oppenau in het Zwarte Woud is een klopjacht aan de gang op een zwaar bewapende man. Duitse media hebben het over een plaatselijke Rambo. Vier politieagenten moesten onder bedreiging hun wapen bij hem inleveren. Scholen in Oppenau zijn gesloten, mensen moeten binnenblijven. Na 87 jaar neemt de American Football Club Washington Redskins afscheid van zijn omstreden clubnaam. Redskins, oftewel roodhuiden, verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten en wordt als kwetsend beschouwd. De komende tijd denken de Redskins na over een nieuwe naam. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht regen. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen.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 Before we fall asleep, sounds good to me. Yeah, that sounds good to me. Hundred million on the lotto. Burn it all on a big boat dat waren de Abrams opende de Nashville Radio Show. Hartelijk welkom en also een welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. We zijn er weer twee uur lang voor je met bluegrass, Americana, folk en natuurlijk country muziek. En over bluegrass gesproken, daar gaan we nu mee verder. Deze band komt uit Springfield, Montana en ze spelen in de stijl van de Ozark Hills, rijke verleden van bluegrass en gospelmuziek. Van hun nieuwe album Freedom, Love and the Open Road is dit Lindley Creek en The mockingbird's voice. There you go again, the truth begins to bend, and like a fool I hang on every word. You promise me the moon, and then you change your tune. You must be a mockingbird. The mockingbird info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. En dat deed ook Macy Grace. Zij komt uit Amerika en wel te verstaan uit San Antonio, Texas. Ze maakt country en Amerikanen muziek en ze zingt niet alleen... maar speelt ook drums, gitaar, keyboards en banjo. In 2018 won ze een award en bracht haar eerste single uit. Dit is haar nieuwe single en die heet Like I Do. show, go to our Facebook page. That little Cupid, he's a real sharpshooter sleeve. I asked him if the gun had a sight. How can you hit your mark that way, little Cupid? He just laughed outright. He said, I don't take aim, I just bang, bang, bang. I don't take aim, I just bang, bang, bang. off a few hot rounds Right into the sorry crowd No blood, just fell in love with whoever they happen to be around. It's funny until it happens to you. Be sure you stay well out of his way. Love is careless, random, and cruel. He don't take aim, he just. He don't take aim, he just bang, bang, bang. He don't take aim, he just bang, bang, bang. He don't take aim, he just bang, bang, bang. dat was Island Jewel en Bang Bang Bang van het album eh, eh, Queen of the Minor Key. Alweer een van haar zeven albums die ze inmiddels al heeft uitgebracht. Want deze dame is al eh, aardig wat jaartjes bezig in de muziek sinds 1998 al. we hebben de laatste tijd al heel veel Texas country muziek in de show. Maar dat komt omdat we via de digitale brievenbus ook heel veel binnenkrijgen. Maar deze heb ik zelf gevonden op internet en ik vond hem hartstikke lekker. TC Taylor heet hij en dit is Vaya Con Diabla. Bye. radio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Engeland van eh, het duo Tennessee Twin. Ze brachten in 2019 hun debuut-EP Tips in a Jar uit en ze zijn al regelmatig hier in de show te horen. Jeff en Victoria hebben een hele nieuwe single uit en die heet Every Story. hebben wij het onderdeel Nashville Legends hier bij de Nashville Radio Show. En ik ben benieuwd waar Joop Sterke deze keer weer over gaat hebben. Nashville Legends. De man eh, waar we het nu over gaan hebben, die is geboren op 8 juli 1961 in Clinton. En kwam voor de eerste keer met countrymuziek in aanraking in het restaurant van zijn grootmoeder, waar af en toe countrybands optraden. Dat kleine mannetje in dat restaurant, dat was niemand minder als Toby Keat. Zijn eerste belangstelling ging echter uit naar American voetbal en rodeo's, maar na afsluiting van zijn schooltijd ging hij werken in de olieindustrie. In zijn vrije tijd speelde hij voetbal en hield zich bezig met countrymuziek. En hij formeerde de band Easy Money en ging optreden in het plaatselijke clubcircuit. enkele jaren verloor hij zijn baan en probeerde hij aanvankelijk om geld te verdienen als voetbalster, maar dat ging niet lukken en in 84 besloot hij om zich volledig op de muziek te gaan concentreren. Bij een klein label bracht hij enkele platen uit zonder heel veel succes en speelde hij demo-tapes in. Harold Shet, de producent van eh, dat label, merkte hem op en contracteerde hem voor Mercury Records. Zijn debuutalbum Toby Keat verscheen in 1993 en daar werden meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. De single I Should Have Been a Cowboy van dit album met een nummer 1 hit in de country charge. I should have been a cowboy. I should Samen met zijn producent wisselde hij van, uh, van records en hij ging naar Polydor Records... waar hij in 1994 het album Boomtown opnam. En dat werd net zo succesvol als het volganger. In 1996 keerde hij terug bij Mercury Records... en had er onder andere een nummer 1 hit met het nummer Me Too. later wisselde hij van producent en onder James Stroud ging de successerie verder. Eind 1999 werd het album How Do You Like Me Now uitgebracht. The Academy of Country Music koos How Do You Like Me Now tot album van het jaar en kenmerkte hem als beste zanger. De titelsong van het album How Do You Like Me Now was de vierde nummer 1 hit en bezette vier weken lang de toppositie in de country charge. het album wat daarna kwam in 2001. Pool My Chain was zeer succesvol. Het album bracht drie nummer 1 singles voor. I'm Just Talking About Tonight, My List and I Wanna Talk About Me. talk about me in 2002 bracht hij het album Unleashed uit, dat met eh, Red, White and Blue, oftewel The Angry American, een song bevatte over de terreuraanslagen van 11 september 2001. Critici verweten Kiet daarmee de Afghaanse oorlog te vieren en de grens tussen vaderlandliefde en patriotisme te hebben overschreden. Daarentegen, het nummer was een groot succes, Red, White and Blue. Hetzelfde album bevatte ook een duet met Willie Nelson, Beer van My Horses. En dat werd zijn meest succesvolle single tot dan toe... met zes weken lang een notatie op de nummer 1 positie in de country charge. Toby treedt nog elk jaar voor de Amerikaanse soldaten op... en eh, trekt daarvoor over de hele wereld heen. Zijn opvolgende album, Shock and All... bevatte eh, met eh, het liedje American Soldier... een speciaal nummer voor de Amerikaanse soldaten. And I will always do my duty, no matter what the price. dit album had hij het album Honky Tonk University uit 2005... met een hele grote hit met As Good As I Once Was... waar een briljante videoclip bij zit. Ik zou zeggen, zoek hem eens op op YouTube. Daarna richtte Keith zijn eigen label op, Showdog Nashville... waarbij het volgende album uitkwam en dat heette White Trash With Money. Zijn eerste album sinds 1997 wat geen nummer 1 voortbracht... maar zat wel een nummer 2 in, dus dat is niet helemaal onsuccesvol. Daarna volgde het album Big Big Daddy met eh, zijn eerste volledig zelf geproduceerde album. En voor de derde keer voerde hij daarmee de Country Charge als ook de Billboard Charge aan. ain't as good as I there was a time En intussen heeft hij nog veel meer albums uitgebracht. Maar anders zal dit een hele lange uitvoering van de Nashville Legends gaan worden. Dus daarover misschien ooit een keer een Toby Keat deel 2. Nog één keer een beetje het lijstje met eh, zijn eh, verdiensten. Hij was in 2000 was die Album of the Year voor Who Do You Like Me Now. 2000 was hij ook Top Male Vocalist. 2001 Male Vocalist of the Year. 2002 Entertainer of the Year. 2002 Country Single Artist of the Year. 2003 Album of the Year voor Shock and All. 2000 2003 Entertainer of the Year, 2003 Top Male Vocalist, Top 2003 Video of the Year voor Beer for My Horses, 2009 Songwriter en Artist of the Decade en dit gaat ook nog een hele tijd door. Voor eh, het hele nummer wat wij deze week gaan draaien... pakken we Wacky Becky. En eh, als je daar de videoclip nooit van gekeken hebt... ga dat zeker eens een keer doen. Want daar zit ook een heel leuk stukje in van eh, Willy Nelson. Zeker de moeite waard. Een van zijn leukere nummers. Hier is Toby Kiet en Wacky Becky. Tot volgende week. Dag. Nashville Legends. There's a woman, she works down the hall. Shows up on time, she like balls to the wall. She went out to lunch with her high school friends. About three hours later, she come rolling back in. Well, a boss man really jumped her. Sonny twisted in a stem. You can bake it in some brownies, smoke it through a bomb. give you cotton mouth. Homegrown is healthy, synthetic. for tuning in with Nashville Radio Show. care what anybody says about me. All the things they say are far beyond the truth. I just close the door and leave to ik blijf hem zo leuk vinden. Gerry en Ron waren dat met To Get Close To You. Je luistert nog steeds naar de National Radio Show. We hebben natuurlijk nog van alles nog wat voor. We hebben nog nummers van het Spotlight album. En we hebben natuurlijk in het tweede uur ook nog eens een keer de Nashville Spiegelplaat. En ook nog twee nummers voor de digitale brievenbus. Nieuwe muziek hebben we ook voor je. De nieuwe single van de Zack Brown Band. Een mooie ballad over de liefde van een vader voor zijn dochter. Dit is The Man Who Loves You The Most. Most nights I pack Got you climbing on my back Saying, Daddy, when am I gonna see you again? You know I gotta go out on the road And get on with the show So most nights your mama's gonna tuck you in When you're missing me, look at the stars up there I'll be wishing on the same ones to sing this Father's prayer. I hope you see the seven wonders. I hope you sail the seven seas. I hope you let the whole world in your heart, but you still got room for me. I hope you find a guy that treats you right. On your wedding night, I'll raise a toast. Hope he understands. I'll always be the man that loves you the most. radio show voor wat folkmuziek. En dat doen we met een nummer van Wink Burcham. Hij is een bekend in de muziekscene van Tulsa, Oklahoma... en een vertegenwoordiger van de zogenaamde New Tulsa Sound. Dit is Out of This Town. is deze maand Loretta Lynn. In 1964 nam zij diverse nummers op en zelfs een duetalbum met Ernest Tubb. Daarna zouden er nog twee van deze duetalbums volgen, omdat dit zo'n succes was. In 1966 schreef ze een nummer en dat was een liedje over de Vietnamoorlog en gaat over een vrouw van een soldaat. En dat nummer heet Dear Uncle Sam. Dit is de Nashville Maandartiest. Dear Uncle Sam, I know is Sam, I just got your telegram. And I can't believe that this is me, shaken like I am. For it said, I'm sorry to inform you dat was het eerste nummer van onze maandartiest in deze wekelijkse show. Loretta Lynn en Dear Uncle Sam. En heb je nu zelf een favoriet nummer van Loretta en wil je dat nog deze maand gedraaid hebben? Zou ik zeggen, stuur even een mail naar info.nashvilleradio.nl en vermeld eventjes in die mail natuurlijk om welk nummer het gaat. We gaan met Americana Of jullie draaien. Een female, eh, zo noemen ze dat als mooi, een all-female Americana band. Zeg ik het heel mooi op zijn Amerikaans. De Crickets en hun nieuwe single en die heet These Games. die komt deze keer uit 1993 het is het album This Time van niemand minder dan Dwight Yoakam. Het vijfde album van deze Amerikaanse countryzanger die al sinds 1984 een naam is in de countrymuziek. Het album werd ook nu weer geproduceerd door Pete Anderson en bevat elf hele verschillende nummers. De band Steel Magnolia nam bijvoorbeeld een live versie op van een van de nummers die je zo gaat horen. Net zoals de band Runaway June die het in 2018 op een album zette.